Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De chaos op Schiphol is nog niet voorbij. Honderden reizigers zijn gestrand. Velen weten niet hoe ze hun reis moeten vervolgen. Reizigers klagen dat er nauwelijks informatie wordt gegeven. Ook duurt het lang voordat passagiers geholpen worden. Sommigen moeten zelf een slaapplek regelen. Voor passagiers die al voorbij de douane zijn, zijn veldbedden geregeld. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland zijn er 6000 bedden geplaatst... maar dat zou niet genoeg zijn voor iedereen. Henk Otte, de ex-senator van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer... overweegt juridische stappen tegen de partij. Dat zegt hij tegen de NOS. Volgens Otte is er geen sprake van fraude... en wordt er een smoking gun bedacht om van hem af te komen. Otte wil Eerste Kamerlid blijven... en zegt openheid van zaken te willen geven... op de volgende ledenvergadering van Forum. Ik heb tot nu toe echt mijn best gedaan in het partijbelang te handelen... maar dit is pure smaad wat hier gebeurt, al dus Otte. De partijtop verdenkt hem van fraude met partijgelden. Noord-Korea heeft twee korte afstandsraketten afgevuurd... die in zee zijn beland, dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het is voor het eerst in twee maanden dat het regime in Pyongyang... weer militaire activiteiten uitvoert. Vorige maand ontmoette de Amerikaanse president Trump... de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... tijdens een top bij de Noord-Koreaanse grens. De twee leiders stemden ermee in om de onderhandelingen... over een nucleair akkoord tussen beide landen te hervatten. Die waren begin dit jaar vastgelopen vanwege de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea. In een zwembad in Meers in Limburg is gisteren een man verdronken. De hulpdiensten kregen een melding dat een man op de bodem van het zwembad lag. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt... omdat de familie eerst nog geïnformeerd moest worden. En dan het weer. Het is een zeer warme nacht. Minima rond 21 graden. Morgen is het weer zonnig en tropisch warm... met maximumtemperaturen tussen 35 en 40 graden. Aan het einde van de middag in het zuiden... een kleine kans op een onweersbui.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 We're back by Dope the Man. Back by Dope the Man. 106.9 ZFN something I'm giving. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non.